Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Kabul heeft alle Amerikanen bij het vliegveld opgeroepen om het gebied direct te verlaten. Aanleiding is een specifieke, serieuze dreiging. Details worden niet gegeven. President Biden waarschuwde gisteren al voor een nieuwe aanslag op de luchthaven. Amerikaanse commandanten noemden een aanslag binnen 36 uur zeer waarschijnlijk. Donderdag kwamen door een zelfmoordaanslag bij het vliegveld in Kabul tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse soldaten om het leven. Inmiddels hebben ook de laatste Britse troepen Afghanistan verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Gisteren vertrok ook de laatste Britse evacuatievlucht met burgers. De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen opgehaald uit Afghanistan. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor de orkaan Ida, Die ligt nu boven de Golf van Mexico en komt naar verwachting volgende nacht Nederlandse tijd aan land. Er worden windstoten verwacht tot 220 km per uur. Ook is er kans op overstromingen. Sommige deskundigen denken dat Ida zwaarder wordt dan orkaan Katrina... die in 2005 een deel van de stad New Orleans verwoestte. Meer dan 1800 mensen kwamen om het leven. Op de stranden van Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland... zijn sinds donderdag veel dode bruinvissen aangespoeld. Het precieze aantal is nog niet bekend... maar stichting SOS Dolfijn spreekt van vele tientallen dieren. Het lijkt erop dat de dieren al eerder zijn doodgegaan... en door de harde wind zijn aangespoeld op het strand. De doodsoorzaak van de bruinvissen is nog niet bekend. De Universiteit Utrecht gaat de kadavers onderzoeken. Het weer. Eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon...